uur. Mariette Krol met het NOS Journaal. De prijzen in de supermarkt zijn de afgelopen 11 maanden met gemiddeld 18,5% gestegen. Een gezin met vier mensen is nu gemiddeld 1500 euro per jaar duurder uit. Onderzoek van bureau GFK, dat de prijzen van producten in verschillende supermarkten bijhoudt... toont aan dat de verschillen wel groot zijn. Zo zijn pasta, keukenpapier en brood harder in prijs gestegen dan gemiddeld... Maar chocola, bananen en schoonmaatartikelen werden niet of nauwelijks duurder. De Highland Games in Geldrop, waarbij zondag een 65-jarige man dodelijk werd getroffen door een afgezwaaide hamer, had geen vergunning. Bij de gemeente is geen aanvraag gedaan en het landgoed waar de games werden gehouden heeft geen permanente evenementenvergunning. Geldrop laat de gang van zaken door een externe partij onderzoeken. De FM-frequenties voor commerciële radiozenders worden komend jaar opnieuw geveild. Dat heeft minister Adriaansens besloten. Nadat de rechter vorige maand had bepaald dat de huidige verdeling van FM-frequenties... niet nog eens drie jaar mag worden verlengd. Zenders als Q-Music, Veronica en Radio 538 moeten nu weer een bod uitbrengen voor een plek op de FM. Bij de publieke omroep verandert er niets. In de scène is vannacht een reddingspoging begonnen voor de beluga die daar al een week zwemt. Een team van 80 mensen is erin geslaagd om de witte dolfijn met een kraan uit het water te takelen. De bedoeling is dat het dier in een koelwagen naar een zoutwaterbassin aan de Franse kust gaat om daar aan te sterken. De redding gebeurt s'nachts omdat het dier slecht tegen zon en hitte kan. De PSV is erin geslaagd om de play-offs van de Champions League te bereiken. De ploeg uit Eindhoven won in eigen stadion na verlenging met 3-2 van AS Roma. Van AS Monaco. Dat was genoeg na het gelijkspel van vorige week. De volgende tegenstander is Rangers uit Schotland... dat het Belgische Union versloeg. Het weer, nu nog een graad of 14 en er is kans op wat mist... maar het wordt vandaag zonnig en warm, 26 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB. In Noord-Holland is de N242 ook maar Middenmeer in beide richtingen dicht bij Middenmeer vanwege een technische storing bij de brug daar.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 And before you know it, I here comes the sun. Sweetheart, it's been real, but the thrill is gone. Mm. And in silence, it's like a spirit That's what happens when you fall in love. You don't have the time, you leave them all behind. You tell yourself it's fine, you're just in love. 9 is Zon, Zee, Zandvoort Morgen zit je niet meer in mijn hart. Het houdt hier op. Je denkt alleen maar aan jezelf niet Je zegt alleen maar dat je verder bent.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 Maar je durft ook niet te vragen, want niemand die dat doet. Geluk zit binnenin je, maar je hart je hebt alles dat je lief is, toch zijn de dagen zwart. Je bent niet alleen, nee nooit meer alleen. de hoofdpunten van het NOS-journaal. Republikeinen in de VS spreken schande van de huiszoeking in de villa van oud-president Trump. Ook politici die de laatste tijd wat afstand hadden genomen van Trump. De brandweer is nog de hele nacht bezig geweest met het blussen van de brand bij de Brouwersdam op Goeree Overflakkee. Er zijn geen aanwijzingen voor brandstichting. En tussen Parijs en Rouen zijn reddingswerkers erin geslaagd om de witte beluga die in de Seine zwom uit het water te hijsen. Het dier gaat op weg naar een bassin aan de kust om aan te sterken.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 Yeah, little bitch bother, hit dog holler. Hit my first lick, went and bought a money collar. Oh, Gucci garments, could smell like armpits. You domestic, all I ride is foreign shit. Sipping high tech, and I got a high tech.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 And we rode through the south with the bims in the house. It's where it's at, where it's at. We be hopping on a bike ride from the park to the nightlight. I'll be getting on the mic and I'm busting my rhymes and I'm fitting to describe to you.